Het is vandaag 27 oktober 2011 en dit is aflevering 80 van Donderslag. Hallo allemaal, welkom bij Radio 501 hier bij Donderslag. Eh, ik ben hier vanuit Studio 11 weer bezig met een gloednieuwe donderslag. En dat van thee tot bier. Het is vandaag weer de Daverende Donderdag. En bij Radio 501 eh, duurt de Daverende Donderdag dan ook weer tot 12 uur vannacht. Ik heb eh, voor vanmiddag weer een lekkere playlist samengesteld. En die komt vanmiddag langs in jouw radio. Straks heb ik ook Rob Ricard aan de telefoon. En Theo Verriet is er weer om half drie met zijn BlaBla-blog. Om kwart voor bier heb ik weer een lekker recept voor de avondmaaltijd. En daarna heb ik weer een muziekagenda. En dat komt allemaal langs tussen thee en bier. Mijn eerste plaat van deze donderslag is van Billy Joel en heet The Piano Man. nine o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.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 Ook een mooi nummer van hem. Maar dit is toch wel een van zijn bekendste nummers, de Piano Man. Eh, we gaan naar Nederland toe. En eh, daar hebben we al een tijdje niks meer van gehoord. Van Betty Serveert, daar heb ik het over. En het nummer wat ik hier heb is Hell It's Other People, de alternative version. even na tweeën. En dan bellen wij natuurlijk weer met Rob Rikaar voor een tip van de sluier. De platenkeuze, hè? daar gaat het om. Straks om half bier. En eh, als het goed is hoor ik Rob al aan de telefoon. Goedemiddag. Aan de telefoon. Aan de telefoon, heel goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik bel je voor een tip van de sluier. Ja, um, die heb ik wel. Ja, dat hoop ik wel. Ehm, we gaan terug naar toen. We gaan terug naar toen. Terug naar toen. Ja af en toe doe ik hem terug naar toen, hè. Ja, oké. Vorige week eh, was ik heel erg eh, bij de tijd. Ja. En nu gaan we terug naar toen. Nu gaan we toen Is, ja. Toen is 1966. 1966? Ja. En eh, wat voor soort muziek moet ik verwachten? is het damesmuziek, herenmuziek? Zangeressen, zangers, beat, rock? Het is een, een folk-oriented zanger. Hmm. Uit Amerika? Toen uit, toen uit Amerika. En hij is inmiddels overleden. En eh, oh. hij kwam uit Californië. Ja. En ja, was een beetje uit de hippie tijd nog, hè, geloof ik. De... Ja, dat zou kunnen. Ja. En, de, de eh, hippies, nou. eh, dat begon allemaal een beetje in 65, hè? Ja. Dus hij is overleden, vrij jong. Ja. was, hij is al heel lang geleden overleden. Heel lang geleden? Op 28-jarige leeftijd. Oei dan behoort hij net niet tot de club van 27. Nee, dus, dan was hij net één jaar te laat. Was hij één jaar te laat, ja. Nou ja. hij had een beetje te veel heroïne. Oh, ja, dat was toen nog, hè, heroïne. maar zijn zoon heet ook zo. <coughs> die heet ook heroïne. <laughs> Van achternaam. En eh, meer zeg ik niet. Nou, ja, nou goed. Ja, ze zoveel zijn er niet overleden. Nee, nee, nee, nee. Nou, ik ga er eens even over nadenken. Moet je luisteren, je had het net over de zoon van. Ja. En ik heb hier eh, de nieuwste cd van de Zoon van. Oh, leuk. Weet jij wie dat is? De, de nieuwste cd. wie is zijn vader? Ehm, die heet eh, John. John. Oh, en dan heet zijn zoon Julian. Dat klopt. En, nou, ben benieuwd dan. En eh, de nieuwe cd heet Everything Changes. Ik heb hem vandaag binnengekregen. En van dit album ik dan ook Everything Changes. Nou, leuk. Ga, er even lekker voor zitten. Ik spreek straks om half bier. Tot straks. Oké, okay, tot straks. Tired of this world. All the good that we do never seems to get through. It's a shame. We've pleaded for change. But the wars carry on, whether you're weak or strong, don't you know? I can change can change everything wrong with our lives. We can change all of that. tears and the threat of you dropping the bomb. I can change, you can change everything wrong with our lives. We can change all of our lives. Everything changes. zoveel jaar weer een eh, nieuwe plaat van Julian Lennon. En het is wel weer een mooie plaat. Vooral dit nummer, een mooie tekst, mooie muziek. Vol heet het, het nummer wat je nu hoort. En het is van Beans and Fatback uit Horen. I would never, ever hurt you, baby. I would never make that same mistake again. It's been 500 years, that you've been on my mind. days, that same old haze. And I feel just like a little child, begging for more to stay, like all those yesterdays. It's my true feeling. Den Haag. Gross. Ja. Radio 501 en dit is Accidentally in Love. More Than Medley. .nl 27 oktober 2011. Hier en daar. Lindeboombier komt uit het midden-Limburgse plaatsje Neer, ongeveer twee uur rijden van Amsterdam. Bij een kroeg hier om de hoek schenken ze dit heerlijke vocht. Op het glas staat het bier van hier, terwijl het voor mij toch meer het bier van daar is. Hier is sowieso een moeilijk begrip. Hier in de beschaafde wereld, hier in het Westen, hier in de Benelux, hier in Nederland, hier in Noord-Holland, hier in de Randstad, hier in Amsterdam, hier in de Jordaan, hier in mijn straat, hier bij mij op de bank. De ene keer is hier daar en de andere keer is daar hier. Alleen als hier en daar een bui gaat vallen, is zowel hier als daar altijd exact op die vierkante centimeter waarop ik me bevind. Wat zeg je daarvan?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 I gave her my per diem. <laughs> when she bought a pack of gawas and we headed to the Coliseum. like a forest fire. The stage was lit in blood red lights, the band sang like a choir. Then later on, we all hung out at Van Gogh's Cafe, and we? Well, we drank till there was no one left, just a gypsy girl and me. yes or no. But she followed me to the Grand Hotel, hand in hand, real slow. She kissed me with her eyes tight shut. I couldn't help but stare. Because her face was like a wine. She even had red. set each other free. Man, we didn't stop till the morning come, the gypsy girl and me. from the village square. The sun was slowly rising, casting shadows from the tree. I could hear the cowboys talking about the gypsy girl and me. She brought a friend To see the show, she was a gypsy too. We laughed together all night long. She showed me her tattoo. It covered her from head to toe in religious imagery. as a gypsy gal and me. Stewart. Eh, John Nemeth, die is al diverse keren lang geweest in mijn programma en ook vandaag weer. Het nummer wat ik nu voor jullie heb klaarstaan en wat jullie heerlijk gaan beluisteren, dat is Breaking Free. to do better things. You got a right to change your John de Nair. Brandon Flowers. Ooit van gehoord? Ik wel. En het nummer heet Only the Young. Look back inside. see. Don't you realize now what you see is me? you try to see that I'm trying to get to you. Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me. to me one more time. How can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me. muzikale vrienden John Paul George en Ringo, de Beatles uit Liverpool.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 En het nummer wat hij hier zingt heet Never Gonna Change. Never Gonna Change. With your its taste than your sister's wardrobe. skin, your cocktail dresses made for posing, and your father's name, and your mother's grave. dat was Vana Unplugged met het nummer Dam. Prachtig mooie uitvoering, dan hoor je hoe mooi die nummers ook eigenlijk zijn. Dit is deze week de Radio 501. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Plaat voor je hoop. Er is hoop, dus nog spang. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Aha, uniek. Vice. We zijn op zoek naar iets. En dat iets is money. We hebben het nodig. Ik ben geen bureaucraat, maar als je money praat, wil ik papier hebben dat niet meer opgaat. Ik heb het nodig en brood nodig, ik zeg het je. Het maakt gelukkig en als ik het heb, dan heb ik je. Dat meen ik. En als ik lieg, versteen ik Geen Sodom en Gomorra, ja dan noem je een tweeling Ellende en lust, ik woon aan de kust Ben ik broke, ja dan pak ik de bus Naar de overkant, ik neem mijn kans en Jij pakt een kanskaart Ik zoek naar algemene fondsen op die landkaart Tijdreisje, dat gaat niet, je slaapt niet Ik ben aan het werk, ik hossel of ik ga op een beat Wie kleine niet eert, pakt een grote geweer Vaak zoeken ze meer, toch blijven ze skeer hoe gaan we dat brood nou delen? Want er is honger overal en we zijn met z'n velen. We naar brood op de plank, nood aan de man. Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Al doet het lang, er is hoop, dus nog spang. We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man. Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Al doet het lang, er is hoop, dus nog spang. Ze kennen de namen, ze checken de cv. Ik ben op zoek naar een PD. Nee niggas rollen met semi sauce Dominicano als merengue En als je mij kent, ik vind alles en iedereen gay Dus fuck em, fuck me horen open als je niets praat Je wil niet dat die mannen bij je op de visite gaan ah, ah. Want niggas zijn skeer en hebben kosten Schiemen op hem, die loopt te flossen Lossen, niet bang voor, nigga ook niet bang voor een celletje ah, Niks dan pikt hij je Playstation en je spelletjes Yeah, geef een boete aan de tip Geven of weer inbreken dan niks geven is veel beter Toch, zit in de wippen met mijn homertoon Uniek Waar wat dingen besproken worden on the low. low. Stick up kid, nigga, sowieso. Ga ik weer die tang op als mijn carrière We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man. Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Al doet het lang, er is hoop, dus nog spang. We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man. Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Al doet het lang, er is hoop, dus nog spang. Money maakt money, dus het is brood nodig. Praat is overbodig, wijsheid en geluk heb je ook nodig, het koopmode. Dus de centen zijn belangrijk. Ik ben geen flikker die naar die andere mannen kijkt. Ik ben met Vice en we brengen het over de sporen. Klinkt dope en is verslavend, ze willen ons horen. Tuurlijk. We komen bij je in de bak, in de huiskamer, studio. Maak niet waar de fuck, de Louis is de Tie-rip stak, De duct tape, een fuck. Vol gezegd fuck it, ik pak cake, cupcakes. Paar bar gram vermenigvuldigen. Paar bar gram zand erin voor ongeduldige doorstoot in één keer of zitten op die shit. Shit prikken streep en het flippen aan tricks. Yes. Ik les de stress met de ah. fles de plaats van de licht. Rotterdam West, nigga. We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man. Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Al doet het lang, er is hoop, dus nog spang. We zoeken naar brood op de plank, nood aan de man. Bloot op de bank met de goons op die tang. En er is een hoop aan de gang, nooit zijn we bang. Al doet het lang, er is hoop, dus nog spang. De plaat voor je hoofd is deze hele week tot vrijdagavond 10 uur broodnodig van Unique met medewerking van Vice. En morgenavond om 10 uur kun je in de Arwin en Johnny Show horen welke plaat eh, voor je hoofd wordt gekozen.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 en een nieuw recept voor de avondmaaltijd. En die hoor je om ongeveer kwart voor bier. Aan het eind van het uur heb ik ook weer een muziekagenda. Ik ben net na de break begonnen met Waylon en eh, dat was zijn nieuwste single en die heet Die Escapist. En eh, de donderslag dondert straks langs, maar voordat gebeurt gaan we luisteren naar Paul Jong met Every Time You Go Away. vandaag tot middernacht Chelsea Dagger van de Ellis. is hij er ook weer bij. Nieuwe cd van John Allen. Dit nummer heet Sweet Defeat. En zo heet het album ook. Well, I was busy going nowhere Hanging out in no man's land I when you showed me the city I'm lying helpless at your feet. And so it's a goodbye to the street. I'm so pleased to meet you, sweet defeat. Well, I'd have given up believing that I'd ever end up here. But now I'm happy on that highway uh, with your voice ringing in my ear. I wanna. En uh, eh, defeat betekent zich gewonnen geven, oftewel nederlaag. Country Boy, John Namath. left a country home. steeds naar de radio 501. Eh, daverende donderdag. En dit is donderslag tot de bieruur. Ja, we zijn er tot bieruur. En daarna schakelen we over naar eh, de koepoort. Dit is Man at Work. En het nummer heet Overkill. it's just an imagination. Ook niet meer bij elkaar. Jammer, maar eh, ja, al, alles komt een end. En dit was wel een hele goede groep. Orange Crush. Eh, dat was het nummer Orange Crush. Tom Petty en Heartbreakers. Daar heb je waarschijnlijk wel eens van gehoord. En dat was een tijdje ook de begeleidingsband van Bob Dylan. En ze hebben natuurlijk heel veel dingen ook solo gedaan. Een van de nummers is Refugee. En dat betekent iets van vluchteling. En daar uh, heb eh, Tom Petty en Heartbreakers een nummer over geschreven. keuze van Rob eh, het is inmiddels, eh, ja, zoals altijd, alweer een beetje rond half bier. Ja, want de tijd die gaat gewoon door. En misschien dat jouw klok een beetje eilt thuis. Want het internet heeft altijd een kleine vertraging tussen de studio en de radio bij jou thuis. Maar hier komt Rob natuurlijk altijd op tijd binnen. En daar praat ik nu mee aan de telefoon over zijn fabuleuze platenkeuze van vandaag. Iets uit de jaren 60 van toen en thans. Nee, van thans en toen. Nee, alleen van toen. Hé, wat ingewikkeld. <laughs> Gewoon van toen, niet van Kato. Ja, nee, we hadden het over zijn zoon, dus thans. En ja. dat, dat, was toen. Dus we hebben het over toen. Ja, en het is trouwens half bokbier, hè? Ja, dat is half, ja, half bokbier, ja. Het is niet half bier, het is half bokbier. Oké, half bokbier. Deze maand is het half bokbier. Oké. De test is overigens gedronken, hoor. Is de test geweest? Ik heb alle bieren eh, op. Oh, Oh, en heb je al... In eh, de herfstvakantie heb ik even uitgebreid eh, genoten. En eh, heb je al een winnaar? Ja, er is een, met afstand is er een winnaar. Oh, en het is? Dat is de Constantinus herfstbok van de kruisheren uit Ter Apel. Oh, niet van Jopen? Nee, nee, nee, nee. Want die van Jopen schenen weer als beste uit te komen dit jaar. Nee, bij mij niet. Die komt bij mij op de vierde plaats. De vierde plaats. En heb je de uh, La Trappe eh, eh, geproefd, Bobbier? Nee. nee, ik heb allemaal bijna, niet helemaal, maar andere dan vorig jaar. Niet helemaal, want Jopen zat er vorig jaar ook bij. Ja. Nee, ik was, dus het eerste is er die Constantinus en dan is er heel lang niks. Ja. En dan de Brugse Zot. ja, dat is uit Brugge, België. Vond ik erg lekker, lekker fris bier, niet zo zoet. Ja. En dan de Budels herfstbok. Volgens mij had ik dat vorig jaar ook al als lekkerste, of bijna. En, dan komt, en dan komt Jopen. En dat komt, dat komt uit Budel. Ja, en dan komt Jopen uit Haarlem. Uit Haarlem, ja. Ja, dat klopt. En dan komt Grun uit... Ja, dat weet ik niet. Uit Groningen. Oh, dat. Net als de Constantinus. We gaan het natuurlijk nou niet, eigenlijk niet over Oh nee, terug naar toen. Eh, terug, terug naar toen. moeten anders een keer een apart item aan besteden aan, aan die hele bokbieren toestand. Terug, eh, ja, terug naar toen. Ja? terug naar toen. Terug naar toen. Over wie hebben we het? Ja, we hebben het over Tim Buckley. Oh, Tim Buckley. Oh, was die aan de heroïne, Tim Buckley? Wat een ellende, man. Ja, dit was, hij was aan de drank en aan de heroïne en aan... Eh, ja? Die, leefde niet gezond. Was erg ongelukkig en on, on, onhandelbaar. Ook is getrouwd en, meteen weer gescheiden. En, en, en zijn zoon is ook niet met tans hoor. Die is verdronken, die is... verdronken in de Mississippi. Echt waar? Ja. Oh, dat wist ik weer niet. Die, die heb één cd gemaakt en eh, die is toen even gaan... Ja, ja, die is gaan zwemmen in de Mississippi en er is hij nooit meer uitgekomen. Nou, dat schiet allemaal niet op daar. Uh. Nee nee. Nou ja, ik moet je zeggen, ik heb, eh, ja, hij heeft nog wel een paar LP's gemaakt. Ook niet zo heel veel. Ja. Maar ik, er was ook maar één nummer en dat vond ik zo ontzettend mooi. Ik heb vroeger die LP, de fysieke LP gehad van hem. Ja. En er stond één ontzettend mooi nummer op, maar die LP die heb ik eh, kennelijk volgende een keer opgeruimd in een eh, aanval van, opruiming. Ja. En dat ene nummer ben ik zo ontzettend lang naar op zoek geweest. En nu is die weer, is die weer verschenen op een, op een verzamelaar LP. Oh, LP. verzamel LP. Oh, ja. ja. En ik las dat die originele LP ook nog vier keer uitgebracht is, maar dat is dan aan mij voorbij gegaan. Ja, dat zou best kunnen. Ja, pas nog hoor. Hij mhm. is eh, in, eh, even kijken, wat, eh, in, in, 19, geloof in, in 2011 is er zelfs nog iets van hem uitgebracht. In 19 2011? Ja, ja ik zat, ik, het is een heel verhaal zat ik te, te lezen, maar Blijven maar die LP maar opnieuw uitbrengen. <laughs> ja, maar die, eh, hoe heet het, eh, die muziek van Tim Buck die is altijd erg goed. Veel nummers eh, van hem vind ik, wel, vind ik echt goede muziek. Dus. Ja, ik heb inmiddels heb ik al drie LP's van hem. Ah. digitaal dan weliswaar. Maar steeds maar dat ene nummer niet. Maar nu, dat heb ik nu, nu, eindelijk heb ik dat te pakken. Nou, dan wil ik daar naar luisteren. En dan, ja, ik ook eigenlijk. Dus mag jij hem aankondigen? doe, me, doe me even opstarten. Ja, kondig jij me ervan. Ja, nou, we, nou, gaan eh, terug naar toen. Terug naar Tim Buckley uit 1966 van de LP Tim Buckley, het nummer Wings. Ik dank je wel. Ik eh, spreek je volgende week weer. Dag. Hoi. Although you've spoken many times before The sight of birth, he leaves you by a door And now you know he doesn't understand. And all you need is the warmth of his hand. And if it's my your loving blood would dance. One silent kiss leaves you trance the sky. Laat de keuze van Rob Ricard. Je luistert nog steeds naar de Radio 501 Daverende Donderdag. Dit is I'm Missing You van Puff Daddy en Fat Evans. dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you are gone. Give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death. Donderslag. En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor. Donderslag. Vanavond eten we couscous met worstjes. dat is een hoofdgerecht en daarvoor heb ik een recept voor vier personen. De bereidingstijd is ongeveer 20 minuten en de overtijd is ongeveer 15 minuten. We hebben voor het gerecht een ronde ingevette ovenschaal nodig met een doorsnee van 25 centimeter. De volgende ingrediënten hebben we hiervoor nodig. 2 eetlepels olijfolie, 1 schaal of bakje runder chipolata van 300 gram en dat zijn worstjes. 1 ui en die snijden we in halve ringen. 1 bakje champignons van 250 gram en deze champignons snijden we in plakjes. 1 pak pompoenblokjes van 450 gram en die kun je vinden in de diepvrieskast in de supermarkt. 300 gram couscous. 1 bakje pistasnoten van ongeveer 100 gram en deze noten hakken we in grove stukjes. Dan hebben we nodig 600 milligram runderbouillon en dat moet dan heet zijn en dat maken we van een tablet. Dit gaan we als volgt bereiden. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Frit de olie in een koekenpan. Bak de chipolata daarin in 3 minuten bruin. Voeg de ui en de champignons toe en bak nog 4 minuten. Haal het daarna van het vuur en schep de bevroren pompoenblokjes, couscous en pistasnoten er doorheen. Doe dit mengsel in de ingevette ovenschaal en schenk de bouillon erover. Zorg dat de couscous helemaal onder staat. Is dat niet het geval, voeg dan kokend water toe. Bak de couscousschotel in de oven in circa 15 minuten gaar. Doe los met een vork en breng op smaak met peper en zout.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 Dit Radio Is Radio 501. papier bij de hand. Hier is namelijk weer een nieuwe muziekagenda. Op 9 november speelt Poppa Chubby in de boerderij in Zoetermeer en op 16 november in de kelder in Amersfoort. Op 19 november speelt Peter Frampton in de Heineken Music Hall in Amsterdam en de aanvang is kwart voor acht. Op 20 november speelt Matt Scofield in Hedon in Zwolle. Op donderdag 10 november speelt Kenny Wayne Shepherd in de Melkweg in Amsterdam. Op zaterdag 12 november kun je naar het optreden van Barrel House in het verenigingsgebouw in Bovenkaspel. Op 4 november kun je naar het optreden van Johnny Winter. Hij speelt in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Op donderdagavond 3 november speelt Visagie in de Melkweg in Amsterdam. In het voorprogramma speelt John Watts solo. Aanvang half negen. Op 12 november speelt de Texaanse blueszangeres D.D. Priest op het bluesfestival Haringen in België. En op 18 november is zij te gast op Radio 6 in het programma Meikersmiddag. En op 3 december speelt zij op het Rhythm Blues Festival in het cultureel centrum De Tamboer in Hogeveen. En op 11 december speelt D.D. Priest in de Amer in Amen. En voor de liefhebbers, je kunt van 5 tot en met 13 november naar de 7th Annual Lucerne Blues Festival in Zwitserland. Alle informatie kun je vinden op de website www.bluesfestival.ch. Op zaterdagavond 5 november speelt Ruben Heijn in de Melkweg aanvang half negen. Tot zover de agenda van vandaag. En als je nog niet weet wie Ruben Heijn is, luister dan even naar Somebody to Love. En dat is tevens de laatste plaat van vandaag. lighten up my day. She walks like she's on top of the world. Can I get her to look my way? Do you want what I want? Somebody love. Yeah, I wonder if you want what I want. We want somebody. picture of another man, but I want you to see me. I've been broken, I've been fooled before, and I can make mistakes for sure. But you make me believe there's only love. Won't you give this boy a time so I can make you mine, if only for one afternoon? We'll both never forget. Think about it just for a minute before you say goodbye. up for me. She said to me, I want what you want, and we got somebody. donderslag op donderdag. Hey, donderslag. hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja klaar hier in Studio 11 met donderslag aflevering 80. Het is bijna 4 uur en dan gaan we overschakelen naar Studio de Coupoort. Eh, de Radio 501 Daverende Donderdag is er vandaag tot middernacht. En zoals we bij Radio 501 altijd zeggen, spookuur. Je <laughs> kunt mij natuurlijk deze hele week ook weer mailen op e-mailadres rvd501.xsverol.nl Dus rvd501 accessforall.nl. Ik ben ook te vinden op Facebook, Hives en Twitter onder de naam RVD 501. Radio 501 is ook te vinden op Facebook, Hives en Twitter onder de naam Radio 501. Een e-mail voor Radio 501 kun je sturen naar studio.radio501.nl Mijn redactieteam weer bedankt voor de inspanningen. Theo Verriet, hartelijk dank. Rob Ricaar weer bedankt. En het Radio 501 team ook bedankt. En jullie thuis natuurlijk hartelijk dank voor het luisteren. Ik vond het gezellig en ik hoop dat jullie dat thuis ook zo vonden. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender Radio 501. En ook vandaag een Hork Jantje. liep langs een pantsoen met vers gemaaid gras. Hij kijkt links, hij keek rechts en naar achter en dook op zijn knieën om te ruiken. Heerlijk. Dit was hem meer Tot de volgende keer.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. In Breda heeft een man korte tijd in zijn auto gewacht. Wegens passerende fietsers kon de man zijn deur niet zomaar opengooien.